Ban prijst de Egyptenaren omdat de eerste vrije verkiezingen in het land vreedzaam zijn verlopen. President Obama belde Morsi en zei hem dat de VS Egypte wil helpen om de overgang naar democratie goed te laten verlopen. De Nederlandse moslimpartij heft zichzelf op. Volgens de voorzitter en de penningmeester is er nu geen plaats in de landelijke politiek voor een partij die is gebaseerd op de islam. De Nederlandse moslimpartij werd vijf jaar geleden opgericht en deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in onder meer Venlo, Almere, Rotterdam en Den Haag, maar won geen zetels. Deelname aan de verkiezingen op 12 september kreeg het bestuur niet voor elkaar. Paraguay is door de andere Zuid-Amerikaanse landen geschorst als lid van het regionale handelsverbond Mercosur. Maatregel is een reactie op de afzetting van president Lugo door het parlement. Lugo zou te weinig hebben gedaan om een einde te maken aan ongeregeldheden in het land. Hij wordt opgevolgd door zijn vicepresident en grootste rivaal Franco, maar nog geen enkel Amerikaans land heeft, dat, heeft Franco erkend. Italië heeft op het EK voetbal de halve finale bereikt. In Kiev werd Engeland uitgeschakeld via strafschoppen nadat in de reguliere speeltijd en in de verlenging niet was gescoord. De Engelsen misten twee strafschoppen, de Italianen één. Italië speelt in de halve finale tegen Duitsland. De andere halve finale gaat tussen Portugal en Spanje. Op de Galapagos-eilanden is de schildpad Lonesome George overleden. Hij was ongeveer 100 jaar. Voor zover bekend was hij de laatste levende van een ondersoort van de Galapagos reuzenschildpad. Hij werd gisterochtend door zijn vaste verzorger doodgevonden. De doodsoorzaak is nog niet bekend. De schildpad was